Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er kwamen vorig jaar veel meer discriminatiemeldingen binnen. Dat zegt de landelijke club tegen discriminatie. Het waren er 9500, dat zijn er ruim twee keer zoveel als het jaar daarvoor. De meeste meldingen kwamen binnen over discriminatie op basis van herkomst en huidskleur. Waarschijnlijk hebben de Black Lives Matter protesten daar ook wat mee te maken. Mensen die vanwege hun huidskleur eh, ja, heel veel ervaringen en vervelende dingen hebben meegemaakt... maar dat eigenlijk nooit zo naar buiten toe wilde brengen. En dus nu wel zich sterk voelde om een eh, verhaal te delen. Maar aan de andere kant ook meldingen van eh, ja, witte Nederlanders die zich juist gediscrimineerd voelden. Omdat zij voelden weggezet te worden als zij die discrimineren. Ook de coronatijden zorgden voor een lading klachten. Sommige mensen kunnen en hoeven bijvoorbeeld geen mondkapje of winkelmandje te dragen omdat ze een ziekte of beperking hebben. Toch werden ze soms geweigerd bij winkels. Er komt een debat in de Tweede Kamer met oud-verkenner Ollongren. Zij liep gisteren weg van het Binnenhof in Den Haag... en er waren aantekeningen te zien van de gesprekken die ze had over een nieuw kabinet. Daar wil de Tweede Kamer uitleg over, zegt verslaggever Ardi Stemerding. Ja, en hoe dan ook verwacht ik dat, dat tot dat debat gevoerd is... er ook eh, weinig of geen gesprekken gevoerd zullen worden. Partijen willen eerst opheldering van wat er gebeurd is. Er stond bijvoorbeeld iets op over de positie van CDA-kamerlid Omtzigt. De partijen willen weten wie dat er heeft laten zitten. De coronatest wordt een stuk prettiger voor kinderen tot 12 jaar. Vanaf 4 april krijgen ze bij alle GGD-locaties standaard een test met een veel minder lang wattenstaafje. Deze kinderarts legt het even uit. Het is een test waarbij je eigenlijk heel ondiep de neus in... Eigenlijk vergeleken met als je in je neus peutert. Zo diep gaat die test de neus in. Nou, heel veel kinderen hebben ervaring met neuspeuteren. Dus dit zal echt geen probleem zijn. Nu brengen ouders hun kind soms niet naar de teststraat omdat ze een slechte ervaring hebben gehad. Het weer nog, een zacht dagje vandaag. Het is een graad of 15. Vanavond komt er vanuit het westen wel regen aan. Ook morgen buien, pas later weer opklaringen en dan wordt het een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Hoofddorp en Hoogmade is de vertraging drie kwartier. Er zijn twee rijstroken dicht. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen rijdt het langzaam tussen Akersloot en Knopend Beverwijk. De vertraging is 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Het is wel moeilijk, want als je bijvoorbeeld ja, met dat zwemmen en je staat daar zo in je eentje en bij mijn, al, mijn klasgenootjes zeggen ze ja, Romy kan toch niet betalen, dus dan kan ze ook net zo goed niet meegaan.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 I don't understand why you have to always be gone. I get along, but the trips always feel so long. And I find myself trying to stay by the phone. Cause your voice always helps me to not feel so alone, but I feel like an idiot. Working my day around a call, but when I pick up, I don't have much to say. So I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing, Where'd you go? you sound have a little party every Halloween with candy by the pile. But now you only stop by every once in a while. Shit, I find myself just filling my time with anything to keep the thought of you from my mind. I'm doing fine, and I'm planning to keep it that way. You can call me if you find that you have something to say, and I'll tell you. I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting.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 Blijkt uit onderzoek van het journalistieke platform van de TU Delft. Zo gaan om zeker 29 Chinese militaire wetenschappers die daar onderzoek hebben gedaan. In Nederland is afgelopen jaar twee keer zo vaak melding gedaan van discriminatie. Er kwamen meer dan 9.500 meldingen binnen. De meeste van die klachten gingen over discriminatie vanwege herkomst en huidskleur. En bij studentenverenigingen melden zich volgens de krant Trouw steeds minder nieuwe studenten aan. Door alle coronabeperkingen vinden veel studenten er niet veel meer aan. Het weer, vanavond regen met kans op hagel en onweer een graad of 4. Ook morgen eerst nog buien, later opklaringen en dan wordt het een graad of 9. three. Not only you and me got 180 degrees, and I'm caught in between, counting one, two, three. Peter Pan and Mary, getting down with three P.